Goedenavond, ik ben Jeroen Gortworst en dit is het nieuws van NOS op 3. Onze koning is op vakantie naar Griekenland. Opvallend, want premier Rutte zei dinsdag tijdens de persconferentie nog... dat we voorzichtig moeten zijn met reizen naar het buitenland. Je verslaggever Lars Geerts. Hij is op weg naar zijn vakantievilla. Dat ligt op het schiereiland de Peloponnesos in Griekenland. En dat is volgens het reisadvies op dit moment geel. Maar waarschuwde de minister van Buitenlandse Zaken geel... ja, dat kan natuurlijk veranderen. De koning houdt zich dus wel aan de regels maar zijn vakantie leidt toch tot gefronste wenkbrauwen in Den Haag. Minister Grapperhaus zei vanmorgen nog dat we met z'n allen een beetje in de buurt moeten blijven. Duizenden kinderen van een islamitische minderheid in China zijn van hun ouders gescheiden. Dat blijkt uit allerlei officiële regeringsdocumenten in China. Veel Oeigoeren, zoals de bevolkingsgroep heet, zijn verplaatst naar zogenaamde heropvoedingskampen. Volgens het onderzoek zitten er in de regio waar de Oeigoeren zitten bijna 900.000 kinderen in weeshuizen of internaten. De brand op de top van de berg Kilimanjaro in Tanzania is onder controle. Zondag brak er op de hoogste berg van Afrika brand uit in een kamp waar klimmers onderweg naar de top slapen. Door de harde wind en de hoogte was het blussen lastig. In totaal is 95 vierkante kilometer aangetast. En dan is er nog nieuws uit de apenhul. Je hoort verzorgster Danielle. We hebben heel bijzonder nieuws. Eh, er is een gorilla baby op komst eh, hier in Apenhul. Uh, eh, die zorgt voor zijn allereerste jong. Gorilla-vrouwtje ze is de gelukkige moeder. Het gaat goed met haar, al had ze wel wat aanloopproblemen. Maar als iemand dat snapt, dan is het Danielle wel. Zo kwam ze lang niet altijd bij het ontbijt eh, en bleef ze wat langer liggen. Nou ja, dat herkende ik ook al in mezelf, want eh, ik ben eh, ook zwanger. En ik had in het begin ook vooral in de ochtend totaal geen zin in eten. En dat is niet het enige dat hetzelfde is bij Giasi en Danielle. Nou, we hadden al een tijdje vermoeden dat ze zwanger was, maar we wisten pas zeker toen we een zwangerschapstest bij haar hebben gedaan. En het is dezelfde soort test die ik thuis ook heb gedaan. Toen wisten we dus echt zeker, Giasi is zwanger. En nog een detail, het zou goed kunnen dat ze hun baby's ook nog eens tegelijkertijd krijgen. Eind januari zijn de twee uitgerekend. Het weer vanavond en vannacht koelt het af naar een graad of 5 en morgen wordt het een rustige herfstdag. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Op de A6 van Muiden naar Lelystad staat tussen knooppunt Almere en Lelystad 5 kilometer file.